Loosdrecht zijn twee mensen om het leven gekomen. Drie auto's kwamen met elkaar in botsing omdat de voorste plotseling remde. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Eén persoon was op slag dood, de tweede overleed later in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. Dan het weer, af en toe regen, in het oosten kans op sneeuw. Minima tussen 2 graden aan de kust en min 4 in het noordoosten. Overdag bewolkt en in de middag regen of motregen.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 Het is een verslag van een gesprek dat de Amerikaanse minister Clinton in juli vorig jaar had met haar collega Verhagen. Verhagen zegt erin onder meer dat hij ervan uitging dat Nederland op de een of andere manier in Afghanistan zou blijven. Hij zei er wel bij dat er binnen de Nederlandse regering meningsverschillen over bestonden die nog moesten worden opgelost. Ook de kwestie van de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal kwam in het gesprek aan de orde. Verhagen was daar sceptisch over. Van de tot nu toe uitgelekte ambtsberichten werd Nederland er in enkele tientallen genoemd. Maar dat was vaak niet meer dan in een enkel zinnetje. In Londen zijn rellen aan de gang naar aanleiding van de verhoging van het collegegeld. Sommige studenten moeten straks ruim 10.000 euro collegegeld betalen, drie keer zoveel als nu. Woedende studenten raakten slaags met de politie. Aan beide kanten vielen gewonden. Zeker 22 mensen zijn gearresteerd. Ook een auto met prins Charles en Camilla kwam in de ongeregeldheden terecht. Het paar bleef ongedeerd. Bij een autoongeluk op de N201 bij Loosdrecht zijn twee mensen om het leven gekomen. Drie auto's kwamen met elkaar in botsing omdat de voorste plotseling remde.